runs to town. niet echt niet zo. Nee, maar je mag niet verder komen als hier Bier. Nee, dit is de... Hé, hey, die zijn jullie Wij komen niet hoog, Ruud. Nee, jullie gekocht? Zo. Nou. Ah, dat wordt een stille uitzending voor <clears throat> doven en slecht slechthorenden. Oh, ah, ja, zeker. Nee, dat Iedereen zegt daar nou, zo zacht uit. Ik denk ook dat je spirituele golven hebben die dat ook bereiken. Misschien is het, ah, is het ordinaire spectrum om te horen veel te grof. Wil jij nou joh? Dat oh, is waar. Zo, dat was een leuke uitzending, dames en heren. Voorbij gevlogen. more than anyone know in town. This is my confessing mama, and I drill by all your charms. This is my confessing mama, when I hold you in my arms, oh baby. Mama, please don't dog me round. Hey baby, I love you more than anyone know in town. Bubble van Els komt eraan. This is my confession, mama and I trail by all your charms. This is my confession, mama. When I hold you in my arms, oh baby. Mama, please don't dog me round. Hey baby. Love you more than anyone know in town. Hey, baby, don't you want a man like me? Hey, baby, don't you want a man like me? Forget about the future, think about used to ja. ja. Ja, dat gaat ook niet van aan van of dat, dat Prim een baard heeft zonder snor. Dat is uh, eh, eh, Bubbles, eh, ik ben ander kafferman, uh, gezeik van je. Ander woord voor kaffer, dat zouden we niet zeggen. Nee, ander kaffer. Ja, dat mag niet zeggen. Ik heb vandaag je moet, Hans. Je moet tot hier komen, niet tot daar. Hoor je, Prim? Nee, nee, nee, bubbels, Hans. Kijk, dat is rood dus. Dat 1 ja. meter. Maar als je een kaffer bent, dan ben je toch al onder? Ja, precies. Kijk, want ik kan nou nog. Nee, oh, oh, oh, oh, Prim. Het probleem is met microfoons is, ik kan Don letterlijk verstaan. En ik kan verstaan wat Els zou zeggen of wat dan ook. Je hoeft helemaal niet hard te praten. Ja, maar goed. nee, het hoofd. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Maar kijk, het, het grapje is dus eigenlijk, die meter die moet hier tot de helft komen en niet tot daar. Maar jij zei net... Uh, dan ben je dus in het rood. Nee, maar kijk eh, dan wat er gebeurt als je praat. Nee, maar jij zit dus verder van die microfoon af als Bubbels. Ja, maar ik heet Hans, hè Guus. Nou ben je bijna goed. <laughs> Maar Guus, jij hebt toch niet gezegd dat we ook gaan schokkelen? Gezegd. Of we zeggen, Prim, ga maar naar huis. Of we zeggen van, of je zegt van, oh die heet Hans, dan is het hiernaast het feestje waar jij moet zijn. Meteen Dat is, nee, dat, oh dat is verkeerd. Helemaal verkeerd. Nee, maar zij kunnen met die gitaren en met bubbelse zang erbij absoluut niet het niveau halen van wat jij haalt. Echt niet. Nee, joh. Nou, echt serieus. Kijk, maar horen ze mij nou dan? Ja, ze, ze, horen alles tot achter in de kamer. Dus zelfs al ga je op dat volume achter in de kamer zitten, hoor ik je nog steeds eh, even. Nou, eh, oh, nee, nee, nee, nee, oh, dan. Nee, nee, nee, wacht goed. Kijk dan, Prins. Ja, dat, ja, weet ik goed. Nee, ja, dat weet je We alles wat liep. Blauw en rood. Wip, eh, hou je... Nee, maar je moet tot hier komen. Ja, Guus, weet je wat dat nou- met de muziek wel. Ja, maar... Prim, prim, prim, prim, prim, prim. Hij heet Hans, god, wat zijn jullie toch stomme hij heet Hans. Nee, nee, Bubbels. Oké. Oh, eh, Guus, uh, ken de Fuyong Gong in China? Dat meditatievorm waar nou een hele volken wordt uh, over Er zijn al miljoenen Chinezen dood, maar je hoort hier helemaal nergens iets over. Nee, oh, nee. Nou, nee. Dus, dus, dus hebben ze jou ingehuurd om dat even van de daak te schrijven. Nee, maar ik, ik zit nu even te praten met Guus, want Guus is de presentator. Dus eh, de, de grootste volkenmoord, dat vindt nu plaats terwijl we nu zingen, toch? Ja, maar het probleem is, ik heb, uh, zie je dat? Ik heb namelijk al een hele duidelijke stem van mezelf. En dit is ongeveer wat er moet gebeuren. Als je naar dat blauwe dingetje kijkt, <laughs> dit is ongeveer. En dan ben ik dus We gaan we ooit niet aan het praten. Nee, dat kan je zo zorgen ook. Eh, Piek let op ons om. Hm? Daar heb je sport voor die. Zie je wel? Dat moet ik zeggen. Hou je even buiten. Zien we? hey, maar dat is erg, hè, Guus? Hey. Prim, Prim, dit is echt het laatste woord wat ik even met je gewisseld heb. Kan dat? Hans, het zegt dan ook Harry, oh, Hans man. Nee. Die jongen heet Hans. Hansje. Hansje Wijs. Wie zou er binnenkomen? Jeroen van Grasje. Ik zeg 10.000 euro. Jeroen, ik zeg 5.000. 4. Eh, nou. ik zeg 0. Oh, ja. Alles is echt keihard. Maar dat, dat een echt. Dat is een het maatschappij. Iets aan het zijn hier. Jeroen is het hier. Hé, hey, hier. Goedenavond. Hey, Jeroen. Hey, Mark komt ook nog. Hé, hey, maar Prim, ga alsjeblieft even zo ver mogelijk achter in de kamer zitten het is goed, ik, eh, echt gewoon... Nee, maar ik zit hier met een koptelefoon op en het probleem is de enige die ik hoor, ben jij. Ik zeg helemaal niks. Nou... Beste gezellig allemaal mensen, weet hey, jongens. Hey, mooi. Hi. Ik ben niet was hoor. Alle diepste doordringen van deze hele set. Zijn we in de uitzending of zijn we in de intermediate? Gezellig, dames en mensen. Jongens. Guus. Ja, dankjewel, dankjewel. Ja, ja, ja. Hier zijn we. Ik heb wat meegenomen. Het zit in een zak het is heel groot. En het is ook eh, een contrabas. Ah. Nou, zo bijvoorbeeld een eh, contrabas. Ja, contrabas. Heb ik wel bij me, ja. Grote jongen. Eén van de dingen. Leuk. Ja, ja, dat kan. Ik ga iets opzij. You're my girl, you're so nice and brown. I leave this Down today. Well, I woke up this morning, jump out of my bed. When I tried to eat my breakfast, the blues was in my breath. I'm happy when you're by my side. When you take me for a buggy ride. You're my girl, you're so nice and brown. Sweetest girl in town. I've heard you went away alley, we stopped a few days. Well, I woke up this morning, jumped out of my bed. When I tried to eat my breakfast, This is my breath. I'm happy when you're by my side. Why you take me for a buggy? Let the band play. Remember Jelly Roll Martin? <laughs> <laughs> This is a jam session, but it could be a midnight symphony. Yeah, mm-hmm. midnight. looking out my window, looking out my door looking out my window. Where's my baby? Where did she go? Yes, yes. Remember the piano player, Mr. Jelly Roll Martin. All that jazz. Big props. Rocket out blues away. Keep on trucking, mama. Truck till the break of day. Well, I woke up this morning, jump out of my bed when I tried to eat my breakfast the blues in my breath. Keep on trucking, mama. Trucking that blues away. Hawkins. Ja, jammer. Uh, eh, net het, uh, hallo, alles valt van het screen af op het ogenblik. Uh -huh, even kijken wat we nu gaan doen. Enfin, ik geloof wel dat jullie me nu zullen horen. Ehm, ja, alles valt van het screen af, alleen welkom Ridder Radio zeggen. Dus, uh, maar gewoon doordraaien. Nu dan weer een Nieuw-Zeelandse opname. Het is van een zanger, ehm, John, uh, eh, what's his name? Eh, John Rawls. Ja, John Rawls of Sherry Moana Marie. Het is een nummertje wat hij schreef voor zijn zuster. John Rawls was een heel bekende, populaire zanger hier, Maori zanger. Hij begon zijn loopbaan in een koffiebar ergens in Tamaranui, dat is een klein plaatje langs de hoofdspoorweg. en eh, van daaruit is hij heel erg bekend, vooral in de Pacific en in Azië geweest, in verschillende hotels en clubs waar hij optrad. Dus ga, nu gaan we dan proberen om John Rolls op te komen, brengen met Che Moana Murray. Zo. Hoop maar dat alles blijft lopen. Zo. Het duurt wel eventjes. Ja, eigenaardig. Ik weet niet wat ik eh, nu moet doen met het JavaNet socket exception connection reset disconnected. Eh, ja, eh, het, is geen goede week geweest met, met, computer. Oké. Dat is niet wat we naar luisteren. We gaan naar dit luisteren. Cherub van de beste van de laatste jaren. Wel nog een stukje Nieuw-Zeeland roll en het nummer is van Headbands, wat eh, nog nogal populair was in de 80 en 90 jaren. En dit nummer is getiteld Good Morning Mr. Rock'n'Roll. Eh, muziek ga ik eindigen met een eh, opname van Split Ends. En dat is wel wereldberoemd. Eh, Deze band is overal over de wereld geweest en helaas zijn ze er niet meer. Maar af en toe komen ze nog eens bij elkaar en, en maken ze een tour door Nieuw-Zeeland, door Australië. Split Ends dan met History Never Repeat. Zo. Ik zie naar mijn... Ja. De tijd hier is 11 uur 35 AM. Dus... Uh, eh, 10 minuutjes. We gaan een beetje nog spelen de Best Big Bands. En... Zo, dat we erin houden. Het weer is hier prachtig, als ik kan zeggen. Het is erg zonnig nog zeer warm, dus uh, kunnen er het best mee doen. Zo, eens kijken of die muziek een beetje vlug doorkomt. met TK20 Duke Avenue. my love for you. Like Jack Horner in a corner, don't go nowhere, what did I care? Your kisses are worth waiting for, believe me. Ben het dan niet. Ik ben een beetje ten zuiden van en zo'n 7, 8 uur in de wagen. Door prachtig landschap rijden en zo. Eh, lekker, lekker afstappen. En, eh, ja, uh, dat moet ik bekijken. Ik ga bij mijn dokter voor het uh, Pasen dus dat zal wel weer gezellig worden. Dus ik wens jullie daar hierbij dan nog een gezellig paasfeest. En, laat ik zeggen tot over 14 dagen. Dit was Herman vanuit een zonnig Waitakere City in Auckland, Nieuw-Zeeland. <laughs> Thank mm-hmm. you. they crowded the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. thought I faced the club. Got as far as the door. No fun without you. Don't get around much anymore. Ah, my morality, but nevertheless, tell me be washed and rid of memories, been invited all day. Mine's gone, but what for? Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. member Edward Kennedy Allington. database. Good Riddance, Bobs. niet in zo'n teneur. Ga lekker een biertje drinken en niet pleiten. Gewoon links. Ach, alles is gezellig. Alles. Je moet echt even je bek houden. Hé, hé, hé. Het wordt het misgering, ze ben je een tante. Je weet dat ik niet bang ben voor jou of voor Guus of Ja, maar dat moet je uit je dan wel. Angst is een gezonde emotie bij ons. Ja, we weten toch wel dit de baas Nee, Guus is mee. En een paar die je wat de baas. Hij zit nou in te stellen. ik eh, alsjeblieft. Of je gaat naar huis of je houdt je mond. Ik hou mijn mond. Dank u hoor. Dag Floor. Dank je intensief, Floris. <laughs> Heilige. Wanneer kom je weer uit de tuin, joh? Hard gewerkt vandaag, hè, Guus? Goed bezig. Gewoon rustig. Jij? Nou, we hebben hard gewerkt. We je vergeet dat ik moraalofficier, ja moraalofficier ben, ja. Nou, het is slecht voor het moraal als iemand met een bosje tussen twee handjes zo aankomt lopen. <laughs> nou ja, was het niet het Guus, dan? Als het een kind van drie of nou, vier is... hier, is je kind van drie, lieve weer. Ah ja. Maar hey, heb je gezien ook die grote stronk die ik ineens eruit trok, hè? Hey. Dat maakte indruk, hè? Ik heb het gezien. Ja, hè? I confess that I love you. Tell me that you love me too. I confess that I need you. Honest, I do. In your eyes I read your strange things, but your lips I did true. Will your answer really change things, making me blue? I'm afraid someday you will leave me. Say you can we still be friends? But if you go, you really grieve me. All alive on your deep back. Am I guessing that you love me? Dreamer dreams of your infamy. I confess that I need you over again. Let the band play get Real Mellow. All right. I mellow when you get mellow when my baby gets mellow and everyone gets mellow. We all get mellow when we get mellow and she gets mellow and we, oh fellow. de Ja, precies. Let me hear the bass. Let me hear the bass. extra, extra doorgaan. Even doorgaan. Even doorgaan. I confess that I need you over again. someday you leave me. Say you can we still be friends. But if you go, you really grieve me. All alive on your deep end. Am I guessing that you love me? Dreaming dreams of your infant. I confess that I need you over again. confess. I that I need you over again. Ja, top. Jeroen van het gras. Precies. En nu snap je de timing? Voel je de timing nu ook? Oké. Dit is dus spirituele radio, maar dit is dus niet Jeroen van het Grasje. Oh, nou dat kan toch ook in timing, dat hij niet is? Wouter. Wouter. WR? Ja, echt waar. Komt Jeroen hier ook Is het Pops of is het de gitarist Wout? Oh, het is Wout. Het is Wout. Dan, dan verdubbel ik het. Eh, en dan je neus erboven en dan... Eh, Wouter! Heb ik weer 20 miljoen gewonnen met derde. Hé hey Prim, nou moet je echt opschuiven, want daar moet de gitarist zitten. Eh, zullen we dat zo laat weten met die bussen? Ja, die wel buddy. I'm out. Daar sukken, Voor duim gaan brengen. man, gek. En de zijde kennen jullie ook, hè? Hij is leeg, hij is leeg. En de zijde kennen jullie ook. Daar, daar, daar, Is hij eruit? geweest. Wie weet volgende week? Wout, Wout? Die, die, ik werd gebeld, werd, gebeld door Mark, dat is een goede gitarist, Mark. Wat? Dus nou, dan zondag met mij spelen in, in de Nieuwe Bos. Ik heb pas een de ballen van jou beloofd. Zoals eh, die uh, eh, sportzak knikker. zei ik, wil jij een, een echt uh, knikker? En bla bla bla, Mijn ik ben vriend top. Maar ik wou geen elektrisch spelen daar Oké. Ja, ja, hebben ze daar Je krijgt steeds meer, hè? Ja, ja, ja. dat Oh, dat, er eh, komt niet zelfs een draad. Ja, ja, ja. Ik heb er een mee. Ik er blij mee. Duizend. 99. Wij komen nooit van elkaar af. So, a thing, if it ain't got its swing. Do up, do up, do up, do up, do up, do up, do up, do up. Don't be the all you gotta do is sing. Watch, watch, watch, watch, watch, watch, watch, Make no difference if it's sweet or hot. That's the only thing you got. Don't eat a thing if it ain't got no way. You watch, you watch, you watch, you watch, you watch, you watch, you watch, you watch, you watch, you watch. Do that, do that, do that. En Ja, hoor, Je hebt zo'n snor echt waar. Jan de Bakker. Eerst eerste is dat thuis en Jan de Bakker. <laughs> Go, go, go, go. well shua, shua, shua, shua, shua, shua, shua. Nou weet ik eindelijk wat ze zingen. Shua, shua, shua, shua, shua, shua, ze horen. Hey, kijk nou. Ja, niet gek, toch? Nee, niet. Hé, jongens, nee. Hey. Sorry, ik moet even... Hé, Stefan. Nou niet. Even iets repareren. Nou niet. Nou niet. Even iets repareren. Jawel, jawel. nee, maar dubbels. Bubbels. Ze is nou weer net, net meisje. Dat zegt ze nou nog. Ze was, ze was, ze was. Ik hoorde wat je zei. Het is de man met hand. Doet hij nog? Hallo? Zet hem eh, Is Als jij spreekt, als jij hem aanzet wel. Hallo, hallo? Hij doet het. Hoor I iedereen hoort hem. I got to I can for of my head. Hanging round my front door and my back door too. I got the rhythm. I've got music. I got my girl who can ask for anything more. about what we got, that's what we got. Michiel. Michiel. Michiel. Er is een vraag uit New York voor je. Ja, een vraag van vandaag is... What's the question of today? De vraag is... Wat speel je eigenlijk? What I'm playing. I'm playing the double bass. It's the biggest uh, family member of the violin family. It's made of wood, basically, and the strings are like iron core with iron windings. Good shit. It's got the big round F's, you know. It's got the curves. It's got the, it's got the waist. It's McGilly on the radio. It's McGilly on the radio. Please listen. This is, this is very suspicious because people people in New York know everything why ask questions? Huh? If you know any, if you know Suspicious anything, mind. Show. What's it? You can flick your eyes out with it. Dat zal Jeroen Bos zijn. Ja. Bos. Bos. Weet je dat Jeroen Bos is? Wij werden op de 1 uur. Ik nog op steek van bij Mike. Ik eh, Ja. Ja. Ja, ik Ja. Ja. Ja, ik kan Ja. ik Ja. Ja. een Ja. kom op, beetje Ja. ja. Een beetje Ja. Ja. Wij doen de rest van het werk. Ik ben ook Ja. Ja. Ja. in het taal, maar Ja. Ja where the lights are low. And watch your mama take a There's no, no other land. Drifting to and fro. Dreamy, dreamy, Chinatown. Almost eyes are brown. Heart seems light and life seems bright. In dreamy Chinatown. Boy, boy, boy, boy. go, go. spectrum kwijt. Ah jongens, toch, er is zoveel ellende in de wereld. Van de Ja, maar niet zo mooi. Van de eh. bescherming zich eigenlijk moet je Frans zeggen. Wat is met die banden weer, joh? Dom, om nou, de Van de bescherming. Ja, dat is heel erg paniek. Dat Ja, maar... Oh, het goed, van de beschermde, steeds veel Ik kan hem nu helemaal vrij doen, got a change of a nickel. Ain't got no bounds in my shoe. Ain't got no fancy to tell. I ain't got nothing but the blues. Ain't got no coffee that's for care. Ain't got no winning to lose got a dream that is working. I ain't got nothing but the blues. When trumpets flare up, I keep my hair up. I just make it come down. Believe me, honey, I can be funny. Since my ever lovely baby left child ain't got no rest in my slumber. Ain't got no feeling to prove. Ain't got no telephone number. I ain't got nothing but the blues. van de, van Marijn heeft er helemaal gekocht. Helemaal is bezig. New York is echt te gek. Echt te gek. Ja. blues. And here's a familiar one. In En de bakker? En bubbel. Snoep noemen ze Chocola? Dit is te donker. maar niet, dan schrik lekker glas in. Don, mag ik zo'n stukje chocolade? Ik denk niet dat je dat ochtend voor het werk... suiker om het door te Morgen is zaterdag. Zaterdag maar bubbels, je moet het halen, weet je vorige week niet nou, Inhalen, nee. Ja, ja. Hier moet je mee koken. <laughs> Pas op, uh, bubbels 0% suiker in, nou. alleen maar 99% cacao. Dus lekker. Heel vet dus. Nou, heel lekker. Ja, bitter. Zo'n taxi dan. Lekker. Lekker hoor. Ik hou ervan. Lekker hoor. Ik hou, nog van een sterk Some of these days, gonna feel so lonely. Some of these days, gonna miss me honey. You miss my hugging, you miss my kissing. You feel so lonely when I'm away. You feel so lovely, you just for me all day. You know, honey, you have to wait. And when you leave me, you know for me. You're gonna miss me, baby, some of these days. Ome Dirk zijn scrotum was. Jongens, wat doen we? stem stemmen, stemmen. Stemmen, stemmen. Glaasje water. Stemmen over die was. Ik ga slapen, ik ben moe. Zie dat je Ja, nee, je weet waarom, Dus Het was een zware dag vandaag. zijn nog tegen we hebben een zware dag gehad, zo stronk uit. Wij maar zo. De dag is pas uh, krap 40 minuten oud, keel. Ja, dat zou ik Maar hoe, hoe intens was die, hè, met die 40 minuten? Nee, ik heb vandaag heel hard op het land. Michiel is nog scherp. Ja. Van Jimmy Hendricks. Toch? In ja. de winterkruis meer. Laten we even alle telefoons uitzetten. Of ah, uitgooien of eh, vernietigen. Hé, hey, lieve mensen, allemaal. Ik wou Wouter, dus, dus, dat moet ik gewoon doen. Hè, met, eh, ja, en hij moet ook zelf worden gestrekt. Ja, ja. ja. Dus hij moet zorgen dat ik kan zingen en... Uh, en, en, ja, dat zo Ja, maar ik wil het Wil je heel even dit ding vasthouden voordat ik dat ding even kunnen de buitenkant? Ja, ik heb het door. Oh, doe het vanzelf. Yes. Engage. <laughs> Dames en heren, dit veld down. Daar liep maar de trilfunctie. Hallo? Hallo? Hoera! In the middle of everything nog hier. Het is eh, kwart weer. Ik wil spelen. Valsje? Valsje? Nou. Ja. Waar ga je naar bed dan? Girl van Ipanema. In B? Eh, spelen ik of niet? Nou oh, oh, goed. Hoe is mijn oortje? Ik krijg jou een lichte hoofd bij Nou, het is wel achter fucking music. niet meer? Jawel. Nou, tot 8 of tuin tot 6? Voor mij wordt het niet eens. Nee, ik kan niet. Laak allemaal. een je nou, laat ik zo spelen. Doe gekker Of het goed is. Eerder gehad bij, bij mij. Die uit de dikker zo heet dat, hè? Ja, vlekken. Hé, wat was Spring eh, in vorm, hè, Guus? Wat gek nou net als eerste? Balsje. Ja, dat ging niet goed. Super. Ik ben een luisteraar. Jumper was heel mooi. Hele kleine Doe zo'n bij jou, ik ken het ook. Achteraf. Swing. Achteraf. Hé, maar wat was die moderne Django Reinhardt in harmonie? Ja, ja. En lieve mensen, God zegen jullie allemaal. Gaat nee. zelf dit? Ja. Ik ben waarlijk mensen. Protest. Tel even tot 6: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, ik dacht 6. 6? Speciaal. Thank you. tussentijd nog reclame gemaakt voor Roy Martina zijn boeken op zijn meditatiecassettes. <laughs> Leuk. Ja. Welke zijn we? Guus Keus zijn <laughs> de boeren en dat moet zeggen. zijn er? boeren? Hey, en dat... En dat, is al beginnen. <laughs> En dat er iemand die er verstand van heeft, weet Ja, ja, toch. Ja, hij is uh, vrij zacht in vergelijking met die BL. Of komt dat omdat de kwam van jou naar mij toe stond? En dan... Ja, ook. Wouter, Wouter. Is dat de lege? Dat doe je op zo'n dag veel van Guus. Wat heb je daar gedaan? Nou, vier keer zo'n bosje. Dus halverwege, hij gaat gelijk weg. Dag lieve mensen. Maar lief, we houden toch van elkaar. Dit is 39. Kom op. Dat is een goede tafel dan hoor. alleen maar eigenlijk, hè? Alleen maar, toch? Ja, maar Earth is toch van... Uh, Earth is toch een baard zonder snor, hè? Vandaar die vraag, joh. dat psychoanalytisch. Nee, Duco, niet New Oh, maar, die, maar Earth is er ook bij. Oh. Zo de groet, hè? Dico. Nico, Groeten in de Big Apple, hè? of was de eerste kutgitaar? Daar gaan ze niet. Dat is je ik te denken. Want het klinkt best leuk op deze gitaar wat jij speelt. Maar Dag, lieve Hij is er niet voor gemaakt. Hè? Hij is niet voor dat spel gemaakt. Dat, dat heb ik nu nou, begrepen. Waarom deze gitaar? Jawel, deze wel goed ervoor. Voor, dat, voor, de voor de snelle, voor de snelle ja, akkoordwissel. en is mensen voor mij. Die is wel goed. Hm? is wel goed. Maar hij is niet gemaakt voor dat spel. Dat, daar is deze nou, gitaar aan midden maar dat, dat begrijp ik nu. Eh, maar uh, hij is wel goed. Hij, hij klinkt goed als je, als je nou, volle akkoorden eh, speelt. lekker Ja, het zijn labella's. Het zijn snaren, snaren die erop horen. Op, die, die, erop moeten, die ervoor voor, voor gedacht zijn. Dat wel. Ik had een paar setjes gekocht, dus dan had ik er meteen hier een goed oh, setje tegen. Ik weet een beetje op mijn ik zat pas aan jou te denken, want je had het over een, eh, een, een jazzgitaar. nou, laten we even één nummertje spelen. Dus ik heb er nou eh, zelf ook eh, eentje genomen. En daar heb ik ook een nieuwe snaar op gedaan. Maar wel de verkeerde. Ik moet dikkere snaren hebben. Paris Nashville? Doe maar. Ik weet niet hoe het gaat, maar doe maar. Oh ja, die. Hij weet wel hoe het gaat. <laughs> Oefenen we die ook weer eens? Eén, twee en... Top. Paris Nashville. die, die de muziek gemaakt hebben, die, die, die, die hadden eigenlijk helemaal geen, eh, geen goede instrumenten. Ja. Ik denk als, er, als je een internationaal woord, woord daarvoor moet verzinnen, dat je dan toch wel bij het Nederlandse kutgitaar. Eh, ja, dat is echt <laughs> Ja. hoe hou je castratie, zeg, maar, zeg, maar, Hoe hou je dat tegen? Hoe hou je dat <laughs> Nee, maar ik ben gewoon benieuwd naar jouw psyche. je aan elkaar... Eh, nou, ik, ik zou gecastreerd worden en die dochter komt eraan zo met die twee stenen. Ik zeg, doet het nou pijn? En hij zegt, nee, alleen als ik mijn duim ertussen hou. Dan, heel verklaard. Elf, <laughs> hem de laatste tijd vaak eh, de ace naar een D. Ja, dat zou eh, Vind, vind ik wel een lekkere gitaar voor, voor een beetje volle klanken, zeg maar, die volle akkoorden. Hij doet ook een Unox. Een Unox? Een introotje. Mijn Cubase is gekraakt door Unox. Oh <laughs> ja. Dat komt als je, als je het gaat eh, installeren, komt er zo'n plaatje in beeld kunnen zien. Dirty D in Engels. Oh, is die, ja. Ja. Volg. Volg. Looking at en van Michael Jackson gaan wij naadloos over op. Ze doen niet eens hun best. Miles Davis, toch? Wat verdomme. Nou, laten we nog even Michael Jackson. Ik zag Harry Saxioni op tv. Had hij wat gespeeld bij de Ali Show. Verdomme leuk. Ja, man. Ja. Fantastisch. Kom, pak even gitaar aan. Gracias. last time, laatste liedje voor de... En dan is de... Ik kan hem alleen maar uitzetten nog. Nou, doen we een laatste liedje. Laatste liedje. Doe iets heel raggen. Nou, hoeft niet. Kun je ook een mooie bellet, zodat iedereen rustig kan gaan slapen. Een mooie rechtballet. Rachen tussenin. <laughs>